Katrien Straatman met het NOS Journaal. De dreiging premier Michel gezegd na een zitting van de Nationale Veiligheidsraad. Volgens Michel zijn mogelijke doelwitten winkelstraten en het openbaar vervoer. De metro blijft dan ook in ieder geval tot morgenmiddag dicht. Afgelopen nacht werd het dreigingsniveau in Brussel verhoogd van 3 naar 4. Dat is het hoogste niveau. Een mogelijke reden is dat de achtste dader van de aanslagen in Parijs nog voortvluchtig is. Salah Abdeslam werd vorige week vrijdag gezien in Parijs en kreeg van twee vrienden een lift terug naar Brussel waar hij vandaan komt. De regering heeft een telefoonnummer geopend voor alle Belgen met vragen over de verhoogde terreurdreiging in Brussel. In de rest van België blijft terreurniveau 3 van kracht. In Turkije is een Belg opgepakt die de doelwitten zou hebben aangewezen voor de terreuraanslagen vorige week vrijdag in Parijs. De 26-jarige Ahmad Damani, een Belg van Marokkaanse afkomst, werd opgepakt in een vijfsterrenhotel vlakbij de badplaats Antalya. Leden van een antiterreureenheid waren hem gevolgd nadat ze hem op het vliegveld van Antalya in de gaten hadden gekregen. Behalve de Belg zouden ook twee Syriërs zijn opgepakt. Ze zouden door IS naar Turkije zijn gestuurd om Damani op te halen en veilig de grens over over te brengen. Kerken in Nederland hebben de afgelopen maanden bijna 1,8 miljoen euro ingezameld voor vluchtelingen. De hulporganisatie Kerk in Actie heeft dat bedrag bekendgemaakt op de Landelijke Diaconale Dag. Het geld gaat naar Nederlandse organisaties die illegale en asielzoekers onderdak bieden. Ook is het bestemd voor partnerorganisaties in Syrië en in omringende landen die noodhulp bieden aan mensen die zijn gevlucht voor de oorlog in Syrië. Het weer. Het is vrij bewolkt en nu en dan valt er een bui met kans op onweer en hagel. Er staat een stevige noordwestenwind die aan de kust vanmiddag hard kan worden. Het kwik komt niet verder dan 7 graden. Ook morgen is het fris, maar er staat dan minder wind en in het binnenland blijft het overwegend droog.